14 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bart van de Meer is een weekje met vakantie en Hans en ik mogen zijn programma overnemen. Het is deze week de 50ste uitzending van Matchbox en wij zijn erg verguld dat we deze uitzending mogen verzorgen namens hem. Mijn naam is Willem de Zwart en achter de knoppen zit Hans Wassenaar. We gaan snel beginnen, want het programma zit bordevol met mooie muziek. Zowel eh, hele pittige muziek als ook wat zoete muziek. Maar we beginnen met een knaller. Een nummer uit 1970 van Black Sabbath en het heet Paranoid. was natuurlijk David Bowie met het overbekende nummer Rebel Rebel... van zijn album Diamond Dogs uit 1974. We zijn stevig van start gegaan en we gaan het nu ietsje rustiger aandoen... met een nummer van een van mijn favoriete bands uit Haarlem en omstreken. Dat is Bellhouse met het nummer Country Road uit 2002. Alweer een gouden ouwe, ouwe. There is a country road where I used to roam. Dit was het nummer This Heartland van Bruce Springsteen uit 1995. Bart van der Meer en ik verschillen wel eens van mening over eh, hoe goed Bruce Springsteen is. Bart vindt hem maar zo zo, maar ik ben toch heel erg onder de indruk van deze fantastische artiest. Hierna gaan we verder met een eh, wederom een Nederlandse band uit eh, Grollo wel te verstaan. Dus dat kan alleen maar QB zijn met een nummer van hun eerste LP Desolation uit 66. Met het nummer Things I Remember. 1966 be free. Scared to be by myself. I was just, I was just. was het prachtige nummer uit Radical Blind... in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa. Dit nummer is in een heleboel verschillende uitvoeringen eh, redelijk bekend, denk ik dan wel. Maar er is een, een, uitvoering in een muziekfilm die heet Cadillac Records. En daarin kruipt eh, Beyoncé in de, in de rol van Etta James. En ook die uitvoering is ronduit geweldig. Ik zou zeggen een aanrader. Cadillac Records. We gaan nu verder met een nummer van de Eagles. Dat heet Learn to be Still. En het is uit 1994 van hun live album Hell Freezes Over. stumble to your bed. give anything to silence those voices ringing in your head. You thought you could find happiness just over that green hill. You thought you would be satisfied shepherd. We don't know how to be alone. So we wander around this desert. Wind up following the wrong God's home. But the flock cries out for another. And they keep answering that bell And one more story I desire meets a violent farewell. Learn to be still. Learn to be still. Het ritme van Zandvoort. Dit was het erg leuke nummer What's a Matter Baby van Ellen Foley. En dat komt van haar album Night Out uit 1979. We gaan het iets rustiger aandoen. Niet dat Ellen eh, Foley nou zo verschrikkelijk wild was. Maar dit is een nummer van Elvis Costello uit 1981 van zijn album Almost Blue. En het heet A Good Year for the Roses. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. The lawn could stand another mowing. Funny, I don't It's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's a little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. from the bedroom the familiar sound our one baby's cry goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still linger there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl heerlijk, dit gitaargeduld van Eric Clapton. Als je toch zo fantastisch kunt spelen en je kunt ook nog zingen... nou, dan ben je toch echt een hele grote artiest. We gaan verder met iets anders. Ehm, een, een, nummer, eh, All I Wanna Do Is Make Love To You... van de groep Hart. En dat zijn natuurlijk de zusjes Anne en Nelsie Wilson die dit vertolken. Eh, nummer Come On Let's Go van Los Lobos. Ehm, het komt uit de film La Bamba, wat over het leven van Richie Valens gaat. En ik heb van de week de film opnieuw bekeken. En je wordt toch iedere keer eh, de ene kant heel vrolijk van de prachtige muziek. Maar de andere kant verdrietig, omdat je weet hoe het af gaat lopen. Het overlijden van Richie Valens. Maar goed. Eh, we gaan verder met het nummer, eh, een nummer van Sheryl Crow. Het heet Long Gone Lonesome Blues. En het is een oorspronkelijk nummer van Hank Williams. nummer van Cheryl Grow. Eh, we gaan er zo meteen uit met, ehm, even kijken, met Tom Jones met het nummer Mama Told Me Not To Come. Ik zie op Facebook dat er diverse mensen eh, luisteren. Ik ga ze niet op allemaal noemen, maar wel even apart mijn kleinzoon Wessel Smelen. Ik hoop dat hij ook van het volgende nummer geniet. Mama Told Me Not To Come. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no almost choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more.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 De meeste doden waren strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Ook kwamen er tientallen strijders om van Al-Nusra, een beweging die is gelieerd aan Al-Qaeda. De cijfers komen van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat gevestigd is in Groot-Brittannië en zich baseert op contacten in Syrië. De organisatie zegt dat het werkelijke aantal doden vermoedelijk hoger is. De Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië begonnen op 23 september. De VS werkt in Syrië samen met vijf Arabische landen, Bahrein, Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Centraal Station van Tilburg blijft twee dagen langer dicht vanwege uitgelopen werkzaamheden na een ongeluk. Reizigers naar onder meer Den Bosch, Breda en Oosterwijk hebben er last van. Treinverkeer rond Tilburg ligt sinds afgelopen weekend stil om drie nieuwe tunnels voor reizigers te plaatsen. Zaterdag stortte een deel van een oud perron in. Een deel van het station werd afgezet voor onderzoek naar het ongeluk. Daardoor werd een lading zand een stuk later geleverd. Het was de bedoeling dat de treinen morgen weer zouden rijden. Dat wordt nu zondag. Zeker acht mensen zijn dit jaar slachtoffer geworden van gewelddadige oplichters via Marktplaats. De daders boden Apple-laptops aan voor zo'n 1300 euro, honderden euro's goedkoper dan de nieuwprijs. Voor de overdracht werd meestal afgesproken in Amsterdam-Zuidoost. Slachtoffers werden vervolgens opgewacht door drie mannen die het geld eisten. Als ze dat niet snel genoeg kregen, werden de slachtoffers op de grond gesmeten en geschopt en geslagen. De politie roept mensen op zich te melden als ze slachtoffer zijn geworden. Het weer bewolkt en wat motregen, soms wat